Jelle Visser met het NOS-journaal. De toestand van president Trump is de laatste 24 uur verder vooruit gegaan. Dat heeft zijn lijfarts Sean Conley zojuist gezegd op een persconferentie voor het Walter Reed Hospitaal. Hij gaf toe dat Trump vrijdagochtend hoge koorts had en extra zuurstof kreeg toegediend. Trump herstelde daarna snel, maar toch werd besloten dat het beter was de president naar het ziekenhuis over te brengen. Inmiddels zou Trump koortsvrij zijn, ook zijn vitale organen werken goed. Mogelijk kan hij morgen al terug naar het Witte Huis. Minister Grapperhaus van Justitie heeft overlegd met de koepelorganisatie... waar de hervormde kerk in Staphorst onder valt. Hij heeft zijn zorgen geuit over de drie zondagsdiensten van vandaag... met elk 600 deelnemers, waarbij ook werd gezongen. De veiligheidsregio had de kerk ontheffing verleend vanwege de coronamaatregelen. Maar de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de massale kerkdiensten. Vrijheid van godsdienst is een groot goed, maar we moeten het samen doen, zegt Grapperhaus. Ook morgen overlegt hij met kerkelijke organisaties. Voor het achtste achtereenvolgende weekend wordt er in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen president Lukashenko. In de hoofdstad Minsk trokken opnieuw tienduizenden mensen naar het centrum. Ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Leger en politie zijn massaal op de been en gebruiken waterkanonnen om de betogers te verjagen. Volgens mensenrechtenactivisten zijn in Minsk zeker 20 betogers gearresteerd. En dan voetbal. Ajax is tegen zijn eerste nederlaag aangelopen in de competitie. In Groningen werd met 1-0 verloren na een doelpunt van FC Groningen debutant Remco Balk. Sparta AZ eindigde na een tumultueuze wedstrijd in 4-4 en Willem II Feyenoord werd 1-4. Om kwart voor vijf begon PSV tegen Fortuna Sittard. En dan het weer, opklaringen, maar vooral aan zee en enkele bui. Vannacht en morgen vanuit het zuidwesten regen. Later volgen buien. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra.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 She was walking in and she looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes, they said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on backseat back to the kitchen talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind and she looked in his eyes in the mirror and he smiled one conversation a single moment the things that change us if we notice when we look up sometimes they said i would never make it but i was built to break the mold the only dream that i've been chasing is my own a song for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 Cause I'm not waiting. Gotta do my own shit. Own shit. Own shit. Own shit now or never. We can get back together, won't you? Won't oh, you? So what do you say? If I promise we'll make it out someday. If I give you all that I got, but you gotta wait, yeah. We don't need to care, we're doing fine. So what do you say? Baby, I don't mind it. It takes a little time for us to get it. I might be wasted, but but I call you when I'm done with the i I'm not waiting. Gotta do my own shit. Own shit. Own shit. Own shit. Yeah. Time never. We can get back together. Own shit. Own shit. i swear swearing I'm here, but I'm there. It's getting harder to hunt me down. Get away to a place with the lake, such a great view. Leave the bank up on it down. I made it, but once I build it, I break it. That might just break me down. And all I ever needed was somebody with some reason who can keep me sane since I can't remember. I've been keeping it together, but I'm feeling strange. Get away when it ain't really safe and it don't seem right. But what's new, you get used to the bullshit. Screws, they go missing. It's likely they might be, but you remind me. Shit, I need to stay are a great design. Hey, You, despite being an only child, say you need more of a family round. Let's turn these jeans into hair. I try to minus the problems that I attract. And half the time the wheels that's in the back of my mind just keep on turning till the tires flat and burn till the fire crack. I do not lie though facts may seem a little far fetched. That's only cause I be make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, dropping change inside your empty guitar case. That's charity, um. I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go go the distance. Not too efficient, but the way it's always been. Until the day we have to meet again.